Sabrine zocht een varkentje en zag de meest erge dingen toen ze bij die verhuurder langs ging. Ik zag ehm, stallen ongeveer 3 bij 3 meter met per stal 12 tot 15 dieren van alles door elkaar heen. Het was zo krap dat sommige dieren op elkaar moesten staan rot eten, rotkuil, uh, eh, verwondingen, schurft, wormen. Het was echt schijnend. Vorige maand nam de politie al verschillende dieren mee die op een kerstmarkt in Limburg stonden. Het ging om twee alpaka's, drie, twee geiten, drie schapen, een Shetlandpony en een ezel. Een vrouw in Capelle in Zeeland is ontsnapt aan een ontvoering, zegt de politie. De vrouw werd gisteravond door een man van haar fiets getrokken. Het lukte haar uiteindelijk om te ontsnappen en de politie te bellen. Ze had het type auto en een deel van het kenteken onthouden. Na een korte achtervolging kon de politie hem later op de avond oppakken. Verdrietig nieuws uit Namibië. In het Afrikaanse land is vorig jaar een record aantal neushoorns gestroopt. Het ging om 87 dieren en dat is bijna een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. Criminele bendes gebruiken speciale apparatuur om de dieren te, te volgen en te verdoven. Daarna worden hun hoorns afgehaakt en bloeden de dieren dood. En prinses Beatrix moet een hoop vazen en emmers tevoorschijn halen. Ze mag vandaag 85 kaarsjes uitblazen en daarom komen mensen langs bij haar kasteel in Lage Vuurse om cadeaus af te geven. Ik heb een prachtig boeket, veel oranje met een beetje blauw gebracht bij onze jarige beschermvrouw, eh, Hare Koninklijke Hoogheid, prinses Beatrix. Een grote kringverjaardag met de hele familie wordt het niet. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en Amalia zijn voor een koninklijk bezoek op Aruba. Het weer, het is bewolkt met wat buien in het noorden en midden ook flink wat zon, gaatje of 8. Morgen ook weer een grijs dagje met wat buien en veel wind. En opnieuw zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.